Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De actie heeft 5,2 miljoen euro opgeleverd voor de slachtoffers van de aardbeving. Dat heeft de organisatie om kwart voor zeven bekendgemaakt. De vorige tussenstand om 12 uur was ruim 4 miljoen euro. Vanuit de Halle in Amsterdam wordt sinds vanochtend geld ingezameld. Tientallen bekende Nederlanders zitten in een belpanel. Ze nemen met telefoontjes aan om donaties te verwerken. Ook treden er artiesten op. Door het hele land hebben mensen acties op touw gezet. Mensen kunnen via Giro 555 geld doneren. Kort voor middernacht wordt het voorlopige eindbedrag bekend. In Milaan zijn rellen uitgebroken rond de opening van de Expo. In het centrum van de Italiaanse stad protesteerden duizenden mensen tegen de wereldtentoonstelling. Tientallen van hen raakten slaags met de politie, gooiden met vuurwerk en staken auto's in brand. De betogers zijn kwaad over grote projecten waar de Italiaanse regering veel geld in steekt, zoals de Expo in Milaan. De wereldtentoonstelling werd ver buiten het onrustige centrum geopend door de Italiaanse premier Renzi. De zes agenten die in de Amerikaanse stad Baltimore betrokken waren bij de arrestatie van de overleden Freddie Gray worden aangeklaagd. Ze worden onder meer voor doodslag aangeklaagd. De dood van Gray leidde afgelopen week tot geweld in Baltimore. Hij raakte bij zijn arrestatie gewond. De politie heeft erkend dat hij eerder naar het ziekenhuis had moeten worden gebracht. Het kabinet heeft de oud-minister Hans Alders benoemd tot nationaal coördinator Groningen. De PvdA gaat de komende vijf jaar toezien op het aardbevingsbestendig maken van tienduizenden gebouwen. De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in het gebied. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Met minima tot iets boven het vriespunt. Landinwaarts kans op vorst aan de grond. Morgen geregeld zon, droog en smiddags 10 tot 15 graden. De wind is rustig en draait van noord naar oost. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.